Goedemiddag, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Johannesburg in Zuid-Afrika zijn zeker 73 mensen overleden... bij een grote brand in een flat. Die brand brak uit in een oud en verwaarloosd pand, zegt correspondent Alice van Gelder. Dat betekent dat het eigenlijk gebouwen zijn waar huisbazen of de stad Johannesburg niet meer naar omkijken. Dus gebouwen waar geen water is, waar geen elektriciteit is, eh, maar vaak wel echt honderden, vooral migranten uit de buurlanden, eh, een thuis hebben gevonden. Tientallen mensen raakten gewond bij de brand. Waarschijnlijk zaten er zo'n 200 mensen in die flat. Treinreizigers zullen veel vaker last hebben van onderhoudswerkzaamheden. Spoorbedrijf ProRail zegt dat het ze niet meer lukt... om die alleen nog maar in de nachten en in vakanties en het weekend te plannen. Volgend jaar gaan ze ook overdag klussen. Net als nu tussen Lelystad en Dronten. Dat is al vervelend voor deze reizigers. Vandaag ik heb belangrijk afspraak in, in eh, Zwolle. Ik heb eh, een techgesprek in de school. En eh, ik ben nooit te laat voor. Daardoor reis ik nu eigenlijk twee uur extra puur voor school. Dus ja, het maakt me wel minder gemotiveerd om naar school te gaan, zeg maar. Dus dat is wel ja, vervelend. En toch zal het dus vaker voor gaan komen, zegt ProRail. Er zitten veel grote klussen aan te komen... en ze hebben moeite om daar genoeg mensen voor te vinden. Mensen die hun sigarettenpeuk op straat, in de bosjes of op het strand gooien... moeten harder worden aangepakt. Dat zeggen milieuclubs in het AD. Het geeft flinke problemen, zegt deze stichting die de Noordzee wil beschermen. En wij moeten peuken echt als afval gaan zien. Want mensen hebben het idee dat dit de beste manier is om hun peuk weg te gooien. Dat hebben we ooit geleerd. Doe het niet in een vuilnisbak, want dan kan die vuilnisbak vlam vatten. Maar een peuk bevat zoveel chemicaliën, is niet afbreekbaar. 95% bestaat uit plastic en het vervuilt 1000 liter water. Je kunt al een boete krijgen van 150 euro als je een peuk op de grond gooit. Maar er wordt nauwelijks op gecontroleerd. Ook de politiebond vindt vindt dat het moet veranderen. En het weer nog. In het midden en noorden van het land af en toe regen. In het zuiden zijn er opklaringen met zon. Later overal wisselend en kans op pittige buien.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 Oud-Oranje-doelman Jan Jongbloed is overleden. Hij was de doelman bij de twee verloren WK-finales in 1974 en 78. Hij was al lang ziek. Jan Jongbloed was 82. De energietoeslag voor mensen met een laag inkomen komt niet meer terug, melden ingewijden in Den Haag. Die toeslag van 1300 euro was een compensatie voor de sterk gestegen energiekosten. Treinreizigers gaan meer last krijgen van werkzaamheden aan het spoor, waarschuwt ProRail. Er is zoveel werk te doen dat het niet alleen meer kan op rustige momenten, zoals s'nachts of in de weekends.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 ZFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight. And the people, they were dancing vibe And the boys, just the girls with the girls in their hair While the shot men just sit way over there And the songs they get louder, each one better than before And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your hip is towards the stars Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight and you're singing the songs, thinking this is the life And you wake up in the morning and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 Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight?